Ze treffen vooral de Russische financiële, militaire en energiesector. De Duitse bondskanselier Merkel zei vorige week al dat de sancties van kracht blijven... zolang het staakt het vuren niet wordt nageleefd. Werknemers van de Nederlandse vestigingen van IKEA hebben een open brief gestuurd naar oprichter Ingvar Kamprad. In de brief klagen ze over de hoge werkdruk en de angstcultuur in het bedrijf. Medewerkers die fouten maken of kritiek hebben worden keihard aangepakt, zegt vakbond FNV Handel. IKEA zegt dat de klachten serieus worden genomen, maar willen nog niet op ingaan voordat er met de FNV is gesproken. Het woonwarenhuis heeft in Nederland 13 vestigingen en 5000 medewerkers. Michael van Praag vindt dat de FIFA moet doorpakken na de schorsing van Sepp Blatter en Michel Platini. De KNVB-voorzitter en UEFA-vicevoorzitter zegt dat de beslissing moet leiden tot nog meer zelfreinigend vermogen in de bestuurlijke top van het internationale voetbal. De FIFA heeft Blatter en Platini beide voor acht jaar geschorst vanwege een dubieuze betaling. De twee hebben aangekondigd dat ze in beroep gaan. De bouw van een megastal in Wigmond in de Achterhoek gaat voorlopig niet door. De gemeente had er geen vergunning voor mogen geven, zegt de voorzieningenrechter. De eigenaar wilde aanvankelijk een stal voor 1500 koeien... en na protesten bracht hij dat aantal terug tot 650. Maar tegen het aangepaste plan werd bezwaar gemaakt... door de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en omwonenden. Het weer, vanuit het westen regen, aan de kust een stormachtige wind, op de wadden mogelijk even zuidwesterstorm. Minima vannacht 11 à 12 graden. Morgen in de loop van de dag droger, minder wind en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A4 Amsterdam in de richting Den Haag. Er staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen Roelevaansveen en Zoeterwoude Rijndijk. En er is één rijstok dicht. Ook op de A9 richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Daar staat inmiddels 5 kilometer file tussen Badhoevedorp en Knopend Rotterpolderplein. En ook bij Rotterpolderplein is één rijstok dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Knopend Prins Klausplein 2 kilometer. Op de A15 richting Rotterdam daar staat 5 kilometer tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda daar staat 3 kilometer file tussen Afrit Spaanse polder en Rotterdam-Krooswijk.